Dat blijkt uit een enquête van Abfacabo FNV onder ongeveer 3800 zorgverleners. Aanleiding voor de enquête waren de alarmerende verhalen van de laatste tijd over de kwaliteit van de zorg voor ouderen en dementerenden. Ruim de helft van de illegalen die opvang en hulp krijgen... komt daardoor uit de illegaliteit. Dat blijkt uit onderzoek van de stichting LOS... het landelijk ongedocumenteerde steunpunt. Die stichting bekeek hoe de hulp van 29 organisaties... aan vreemdelingen zonder papieren uitpakt. Vorig jaar hielpen ze 768 illegalen. Iets meer dan de helft keerde terug naar het land van herkomst kreeg een verblijfsvergunning of wacht nog op asiel in een asielzoekerscentrum. Voor 47% van de illegalen vonden hulpverleners geen oplossing. De eindstand van de actieweek voor de strijd tegen ebola is 7,4 miljoen euro. De opbrengst werd bekendgemaakt in het tv-programma Pauw. De hele dag was er op radio en tv aandacht voor de actie Stop de ebola-ramp van de samenwerkende hulporganisaties. Het publiek kon bellen naar een panel in beeld en geluid in Hilversum om te doneren op Giro 555. De Verenigde Naties en de Verenigde Staten hebben de aanslag op een moskee in het noorden van Nigeria veroordeeld. Bij die aanslag vielen gistermiddag tientallen doden. Waarschijnlijk zit terreurbeweging Boko Haram erachter. De Nigeriaanse president Goodluck Jonathan wil dat er in de jacht op de daders onder iedere steen wordt gekeken. In Rotterdam hebben agenten een man neergeschoten die op de vlucht was geslagen. De man is gewond, maar was volgens de politie nog wel aanspreekbaar. De politie schoot op de man omdat er een melding was gekomen over een man met een vuurwapen. De politie wilde hem aanspreken, maar toen ging hij er vandoor op zijn scooter. Het weer er vandaag periode met zon en het blijft overal droog bij 3 tot 8 graden.